Looks like I've lost my will. was my will uit Zandvoort. ZFM. I give my life. Give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life.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 Volgens nieuwe gaan medewerkers ook op training... in het omgaan met agressie en geweld. Een politieagent die vorig jaar in Hoofddorp iemand doodschoot... wordt niet vervolgd. De agent ging met drie collega's naar een huis waar een steekpartij was. Daar werden ze belaagd door een man met een mes. Uit noodweer heeft de agent toen geschoten, zegt het OM. Asielzoekers kunnen verplicht worden om mee te betalen aan hun opvang... als ze dwangsommen hebben ontvangen van de IND. Dat heeft de Raad van State bepaald. Wanneer dat bedrag aan dwangsommen tot een bepaalde grens is opgelopen...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 eyes just to gain a two. The ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, uh, check out the sound. Come on, uh, check out the bass. Now put your hands up high. Bring this back with a lot of devotion you know what I'm saying?